8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De overheid verlengt de subsidie op zonnepanelen. De salderingsregeling wordt verlengd tot 1 januari 2023. En daarna wordt die in acht jaar afgebouwd, zo heeft minister Wiebes besloten. De salderingsregeling houdt in dat stroom die je met zonnepanelen opwekt... en teruglevert aan het net, mag aftrekken van je eigen energieverbruik. En bovendien krijg je korting op je energiebelasting. Veel webshops die e-sigaretten verkopen houden zich niet aan de reclameregels. De Voedsel- en Warenautoriteit controleerde vorig jaar meer dan 200 webshops... en gaf aan meer dan de helft een boete, omdat ze het reclameverbod overtraden. E-sigaretten mogen niet worden aangeprezen als een goed alternatief voor de sigaret. En ook mogen winkels geen winacties of kortingen geven. En verkopers mogen op hun site geen aantrekkelijke foto's plaatsen... van mensen die genieten van een e-sigaret. In Los Angeles zitten ruim 200 studenten en medewerkers van twee universiteiten in quarantaine vanwege een uitbraak van de mazelen. Ze kunnen niet bewijzen dat ze gevaccineerd zijn en ze moeten daarom contact met andere meiden. De mazelenuitbraak van dit jaar is de ergste in 25 jaar in Amerika. Zo'n 700 mensen zijn ziek geworden. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim kan alleen de VS... de vastgelopen vredesbesprekingen op het Koreaanse schiereiland vlot trekken. Dat zei Kim op de top met de Russische president Poetin gisteren. De Noord-Koreaanse leider verwees naar de mislukte ontmoeting met de Amerikaanse president Trump in februari. Volgens Kim stelden de Amerikanen zich toen veel te star op. Een van de dekstenen van een hunnebed in Eeksterhalte in Drenthe is gevallen. Volgens het Drentse landschap is er misschien iemand op het hunnebed geklommen. De stichting onderzoekt hoe de duizenden jaren oude grafkamer kan worden gerestaureerd. Vorig jaar werden er nog waarschuwingsborden bij de Drentse hunnebedden geplaatst om beklimmingen tegen te gaan. Het weer. De zon breekt steeds vaker door en het is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 17.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 Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd.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 Dit is eh, ZFM Jazz van 10 tot 12. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Hartelijk welkom allemaal. Dit is voor ons onze eerste radioshow. Ik vind het best wel spannend. Jij ook Marco? Oh, ik vind het reuze spannend. Ja, precies. Nou goed, het is een prachtige dag vandaag. ik denk dat het heel erg druk gaat worden in Zandvoort. Dat denk ik ook. Ja, dus ehm, als u naar het strand wil komen, zou ik zeggen, kom een beetje op tijd. Zodat eh, de files een beetje vermeden worden. Ehm, nou, wij gaan eens even kijken. Wat gaan we draaien, Marco? Ik zie hier in mijn lijstje staan Gigi McKenzie. Moonlight in Vermont. Nou, dat is uh, deze zonovergoten dag, denk ik, een eh, mooie plaat om te gaan draaien. Je komt hier Moonlight in Vermont. Peterson. En op eh, de blazers Roy Eldridge. Hey Erik, wat gaan we vandaag doen in uh, Zandvoort? Nou, dat zal ik je zeggen. Er is echt heel veel te doen. Om te beginnen natuurlijk de DNRT paasraces. Die staan bol van autosportspektakel. De wedstrijden worden verreden door de raceklassen uit de DNRT Breedsportseries. Wat het ook mag zijn. Alle Volkswagen-fanaten tot MK1 zijn van harte welkom op een parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. Doel is en blijft een vet en gezellig, maar vooral een super relaxed weekend... voor iedereen die van oude Volkswagens houdt. Hou jij toch ook van, Marco? Ik ben gek op Volkswagen. Ja, ben Sowieso wat alles. Nou, weet waar ik jou vanmiddag kan vinden. Dat denk ik ook. Nou, op parkeerplaats eh, De Zuid bij Vintage het Zandvoort worden worst en vis gerookt... en kinderen kunnen meedoen aan een paaspeurtocht en eieren schilderen volgens mij krijgen ze dan ook nog een paar oren cadeau. Zo. Nou, ik zeg, uh, gaan. Nou, tot slot, het Zandvoorts Museum is alleen vandaag geopend. Hier is de nieuwe tentoonstelling van Ada Breedveld. Dus, nou, als je geïnteresseerd bent, zou ik zeggen, ga er lekker naartoe. ik ehm, denk dat het tijd is voor een plaatje, Marco. Ja, dat denk ik ook. Ja. Het is uh, Let There Be Love. Nou, een prachtig. Uh, nou, gaan we daar lekker naar luisteren. Let There Be Love. Hier komt die... there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. Ah, but first of all, please let there be love. Is er toch nog iets eh, speciaals over deze dame? Nou, dat kan je wel zeggen. Ik, heb, ehm, ik kwam een interview tegen met, over Diana Krall. En ehm, nou ja, als je haar muziek beluistert, denk je van... nou, dat eh, is zulke mooie, rustige, lieve, leuke muziek. Maar in het echt schijnt ze een eh, lastige, arrogante en afstandelijke vrouw te zijn, Marco. Is dat zo? Ja, dat schijnt, het is echt een diva. Het is ook een superster aan de andere kant... die de jazzwereld na de dood van Ella Fitzgerald niet meer heeft gezien... Maar ehm, ja, qua, eh, het schijnt niet zo'n heel gezellig type te zijn. Maar goed, weet je, het gaat uiteindelijk om de muziek. En, eh, Daar gaat het om. het is een leuk beetje achter de, ja, achter de plaat. Daarom. Heb jij nog een andere leuke plaat klaarstaan, eh, Zeker, zeker. Nou, okay. dan moet ik even kijken. <laughs> Once Upon a Time. Oké, nou we gaan luisteren. Once Upon a Time. other words met uh, Me To The Moon. Eh, Erik, vertel eens. Je had nog iets op het programma staan, toch? Weet je zo? Wat had je? Ja, maar misschien ik weer de achtergrondmuziek even wat zachter zetten. Ja, heel goed, heel goed. Oké, okay, sorry. Moeten even iets meer... Eh, want anders dan kan niemand mij horen. Nou, we zijn lekker bezig, Marco. Ja, Mooi weer. goed, hè? Het is, ik hoop dat iedereen luistert op 106.9. Dat hoop ik ZFM. Ehm, hadden wij nog nieuwtjes? Ja, we hadden nog een nieuwtje. Wist jij, Marco, dat eh, plantjes sneller kunnen groeien als ze naar jazzmuziek luisteren? Dat meen je niet. Ja, <laughs> dat wist ik ook niet. Ongelooflijk. Zijn, ja, planten zijn nogal kieskeurig namelijk. Uit onderzoek blijkt dat als je planten naar Beethoven of Chopin of jazz eh, laat luisteren... Ehm, ja, dat ze dat meer waarderen dan bijvoorbeeld een nummer van Snoop Dogg. Dat meen je niet. Nou, moet toch niet gekker worden, hè? Maar goed, dat was in ieder geval eh, een klein leuk weetje. Ehm, wat hadden wij nog meer? Oh ja, Ehm, de krocht. De krocht. De krocht. Ja, ik heb nog even iets over de agenda van de krocht. Ehm, we hebben Frits Landesbergen op de vibrafoon op 12 mei. Oké, dat eh, duurt nog even. Ja, dat schijnt wel erg leuk te worden. En eh, op 2 juni de vrienden van de Galan Bies. Eh, dat is zang uit Cuba. Dus leuk. Dat, dat is ook heel gezellig. En wat dichterbij, op 28 april is nog een extra concert van Ney Conchay Chaco, basgitaar. Hij staat bekend als een van de meest virtueuze, virtuoze sorry, en smaakmakende muzikanten van dit moment in Brazilië. Dus ja, niet tenminste in ieder geval. Dus er staat ook bij, trek je dansschoenen maar aan, want stilzitten gaat moeilijk worden. Nou, en wanneer was dat, zei Dat was op 28 april is dat aanstaande. Dus, Oké, eh, leuk. Nou. dat is volgende week al. Dat is volgende week al, inderdaad. Dus, ehm, en volgens mij, kijk even naar mijn lijstje. Gaan we iets draaien van Siel Marco? Klopt dat? Dat klopt. Uh, ja. Look, be a lady. Nou, They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have. And yet, before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay. And so, the best that I to fail. was een mooie plaat. ZFM, ehm, fijn dat je luistert. Eh, Marco, je had nog wat eh, te melden over Frank volgens mij. Ja, dat klopt. Want eh, we hadden Fly Me to the Moon gespeeld van Frank Sinatra met Count Basie. En in mhm. het tweede uur spelen we nog een keer Fly Me to the Moon. Oh. Maar dan van een artiest waarvan je niet verwacht dat hij Fly Me to the Moon gaat spelen. Oh, want ik schrok een beetje. Ik denk, we gaan toch niet een plaat dubbel draaien, Marco? Zeker niet. nee, oh, gelukkig, gelukkig. En wat hebben we als volgende, Erik? Nou, het gaat volgens mij over vier broers die iets gedaan hebben. Eh, maar dan niet de Jacksons, volgens mij. Nee, een paar andere. <laughs> laat me horen, Erik. Nou, de, uh, de artiest Art Pepper met de titel is Four Brothers. Four Brothers. Dit is ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Erik, je had er nog iets staan. Ja, ik had nog wat staan. Ehm, wist jij, Marco, dat het morgen de internationale dag is van de aarde? Dat meen je niet. Ja. En wat betekent het? Nou, dat ga ik dadelijk even opzoeken. Maar ehm, volgens mij heeft het wel iets met milieu te maken. of dat het goed moet gaan. Dat denk ik. Maar de dag daarna, de 23 is dat wordt jouw dag, Marco. Oh, want dat is de dag van het Duitse bier. Zo, <laughs> ja, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk wel vandaag... dat eh, jouw eh, vrouw Sandra vandaag jarig is. Dus bij deze van harte gefeliciteerd, Sandra. Dankjewel, ook namens mij. En ehm, ja, de volgende plaat, eh, nou die titel, die kun je beter niet hebben, toch, Marco? Denk ik ook niet.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 Ja, eh. zeker heel mooi. hey Marco, ik wil trouwens even Peter bedanken ook... dat hij vandaag eh, als onze achterwacht erbij zit. Zeker, Ja, weet je, want... onze hulp met al die knopjes. Ja, het is toch de eerste keer. En nou ja, mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. Maar ik wou nog wel wat vertellen over die plaat van Fever, van oh, Peggy Lee. Nou. Want het mooie ervan is dat het alleen met drums en percussion is... en die prachtige stem van Peggy Lee. En dat geeft dan toch een heel geheel... Het is net een hele palet met... Ja, intimiteit zou ik zeggen. En kleurtjes. <laughs> nou, de volgende die uh, misstaat ook niet. Dat is een risico nemen, zeg maar. Taking a chance on love. Laat me horen, Erik. Nou, van V. Duke. Here I go again. I hear those trumpets blow. I'll glow again, taking a chance on love. Here I stand again, about to beat the band again, feeling grand again, taking a chance on love. I saw that cards were frame-up, I never would try, but now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high things are mending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on love. I gotta go again. I hear those trumpets blow again. All the glow again. Taking a chance on love. Here I stand again. heart is high. I see a rainbow landing now. We'll have a happy ending now. Taking a chance on. hadden we daarvoor. Hoor. Oh ja, dat is waar. Taking a Chance on Love van V. Duke en Jane Monheit. Ja, je moet, het is goed dat je me even bij les houdt, Marco. Ja, het is toch wel allemaal spannend, hè? Zo'n eerste uurtje, zo'n eerste keer voor ons. Beetje spannend, maar ik hoop dat jullie eh, genieten. In ieder geval, wij genieten in ieder geval. Ja, eh, helemaal. Hartstikke weer. leuk. En eh, nou, had jij nog een, een, berichtje, Marco? Ik had, Jan we gaan zo meteen de tweede uur starten. Nog een keer met Fly Me to the Moon van een hele speciale oh ja, Wat, wat je heel benieuwd. verwacht. En we hebben nu nog eh, Miles David, So What.